Goedemorgen, ik ben Dielke en dit is het nieuws van NOS op 3. De medailleregen komt met bakken uit de hemel. Zes medailles kwamen erbij vannacht, waarvan twee keer goud. Annemiek van Vleuten won de tijdrit bij het wielrennen. En bij het roeien was de mannen dubbel vier het snelst. De medailles worden nu, eh, nu uitgereikt met de mondkapjes op. Een mooie knuffel uit. Eh, doet me ook wel wat. Ik vind het wel mooi om te zien. Je hebt ze van dichtbij gevolgd. Je weet wat het eh, ja, aan inspanning heeft gekost. Je weet wat ze ervoor over hebben. Het is een hele zware sport. Twee Nederlandse handboogschutters zijn inmiddels uitgeschakeld. Chef van den Berg en Gijs Broeksma. Voor judoka Noël van het End zit er hooguit nog een bronzen medaille in. Hij verloor net van zijn Turkse tegenstander. Daphne Schippers doet alleen nog mee aan de 4x100 meter estafette en de 200 meter sprint. De 100 meter laat ze schieten. Ze heeft dan een tijdje last van rugproblemen. En Tom Dumoulin zit op de fiets voor de tijdrit bij de mannen. Ander nieuws dan. De politie houdt er rekening mee dat er in Amsterdam twee mannen klaar stonden om het lichaam van Peter R. Vries te filmen nadat hij op straat was neergeschoten. Dat zeggen bronnen rond het onderzoek tegen het AD. Op bewakingscamera's is te zien dat de mannen vlak voor de aanslag al met hun telefoon klaar stonden om te filmen. Er rijden vandaag minder treinen rond Utrecht en dat komt doordat ProRail zijn roosters niet rondkrijgt. Vorige maand vielen daardoor ook al treinen uit bedrijf probeert het op te lossen door gepensioneerden te vragen bij te springen en meer mensen aan te nemen. In Wormerveer in Noord-Holland hebben mensen last van inbrekers. Dat komt door de zomervakantie en door een grote opknapbeurt in de wijk. Er is iets mis met de fundering van veel huizen en dus slapen de bewoners tijdelijk ergens anders. Dieven slaan een slag, bij de achterburen van deze vrouw bijvoorbeeld. Helaas, ik was wel thuis en ik heb niks gehoord. En dat, dat is juist het lullige, want je wil ze wel eh, betrappen. Ook bij deze vrouw was het raak. Haar sieraden zijn gestolen. Het is heel erg, want je hebt 50 jaar sieraden met herinneringen. En dat is heel vervelend. Trouwringen vond ik nog het ergste. De buurt hoopt dat er gauw beveiligingscamera's worden opgehangen... en dat de politie wat vaker een rondje door de straten rijdt. Het weer, het is nu op de meeste plekken droog... maar vanmiddag en vanavond weer buien met kans op onweer. Het wordt 22 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Jolanda van der Velden van de ANWB. In Noord-Holland is er vertraging door de werkzaamheden op de A9 Amstelveen-Alkmaar...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 We starten met drie songs uit de top 40. Als eerste is Aiko Aiko aan de beurt van Justin Wellington en Small Jam. <laughs> hey yo, big wave. Tell him I come. Small time alongside JW. My bestie and your bestie sit down by the fire.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 En ben je nog op reis geweest of heb je het maar laten gaan? Hey, weet je wat? Ik hoop dat het even aanbevolen. Triple play. Triple play. Play is een programma boordevol afwisseling. Zo mooi is de nieuwe single van Miss Montreal. Ja, Rot heeft met achtbaan een Nederlandstalige cover gemaakt van Rollercoaster. En een aantal vaderlandsartiesten zijn André Hazes nog steeds niet vergeten. Hier ben ik dan, niets anders dan jij zie me dan geef alles wat ik voel voor jou en heb zoveel gemist van jou. Ik ben nog steeds dezelfde, dus laten we weer gaan. Een nieuwe tijd begint voor ons zoals je zei. Het is ons moment van ochtends vroeg tot avonds laat. Maakt niet uit hoe alles gaat. Blijf nu maar bij mij. Het is zo mooi. gedacht. Blij dat nu de tranen zijn verdwenen en mijn lach weer is verschenen en nooit meer zal verdwijnen. Het is zo mooi. uit het verleden. De jaren 70 een easy listening sfeer. Killing Me Softly with His Song van Roberta Fleck. Waarna Rod Stewart, I Don't Want to Talk About It vertolkt. En Diana Warwick sluit het blokje af met I'll Never Fall in Love Again. Strumming my pain with his fingers. Singing my life with his words. Killing me softly with his song, killing me soft. the sky to my heart. in de Spotlight. Vandaag gaan we ook naar Mexico met dien verstande dat de ex uit de States komen, maar de zang is in het Spaans en ze hebben veel succes in Mexico. Beatriz González is aanwezig met Borracha te Recuerdo en La Basurita, met tussendoor Sparks en De Hoy en Ocho. brazos estaré. waar de nostalgie van afdruipt. Drie disco-hits van de Bee Gees, Cool and the Gang en ABBA... met respectievelijk Staying Alive, Celebration en Gimme Gimme Gimme. Let's celebrate. There's a party going on right here. A dedication to last throughout the years. So bring your good times and your laughter too. We gon' celebrate and party with you. Come on now. Celebration. Let's all celebrate and have a good time. Yeah, yeah. and have a good time. It's time to come together.